uur. Jeroen van Kamp met het CNRS Journaal. In Brazilië zijn honderdduizenden mensen de staat opgegaan om te demonstreren tegen president Rousseff. Ze denken dat ze betrokken is bij een groot corruptieschandaal en willen dat ze aftreedt. In vrijwel alle grote steden wordt gedemonstreerd. Het is de derde landelijke protestdag tegen de regering. De vorige keer in april waren, dat er anderhalf miljoen, waren er anderhalf miljoen demonstranten op de been. De kans dat Rousseff daadwerkelijk aftreedt is overigens klein. In het parlement heeft ze voldoende steun. Bij een spoorwegovergang in de buurt van Weert is een automobilist om het leven gekomen toen zijn auto werd geschept door een trein. Volgens de brandweer was de man waarschijnlijk op slag dood. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Het treinverkeer op het traject Eindhoven-Weert moest enige tijd worden stilgelegd, maar kon een uur geleden weer worden hervat. Bekende inwoners van Mississippi hebben het parlement van hun thuisstaat opgeroepen de vlag te veranderen. Mississippi is de enige Amerikaanse staat die daarin nog de omstreden confederatievlag voert. Onder andere acteur Morgan Freeman en schrijver John Grisham ondertekenen de brief van het parlement. Confederatievlag werd tijdens de Amerikaanse burgeroorlog op het slagveld gebruikt door de zuidelijke staten. Veel mensen associëren de vlag met slavernij en racisme. De discussie leidde een aantal maanden geleden weer op na de terreuraanslag op een zwarte kerk in Charleston. Op foto's poseerde schutter Dylan Roof met de vlag. De Syrische luchtmacht heeft in de buurt van Damascus een bloedbad aangericht. Bij luchtaanvallen op een markt in de stad Douma zijn zeker 82 doden gevallen. Er zouden meer dan 200 gewonden zijn. Douma ligt ongeveer 15 kilometer van Damascus en is al lange tijd in handen van radicaal-islamitische rebellen. De Syrische luchtmacht bestookte bijna dagelijks doelen. Afgelopen woensdag vielen daarbij al 50 doden. Het weer, veel bewolking met vooral in het oosten en noorden regen. Minima vannacht tussen de 12 en de 15 graden. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Op veel plaatsen regen, maar in het zuidwesten droog. Het wordt ongeveer 19 graden. Vanaf dinsdag meer zon en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit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 steeds onzeker. Als tien jaar terug.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 gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk a thousand miles just to slip this skin. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away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 了解。 si on compte.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 Forget about the price tag.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 When the beat drops out We are young Miami me lo confirma.